Dancer's feet and a mother's smile. I'm content just to look at her, but after a while, I wanna love that girl as much as I can. She'll take you down to the river where the water's cool. Who cares?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 Zo maken studenten in Utrecht zich op voor een lange nacht in het bestuursgebouw van de universiteit... dat ze al de hele dag bezet houden... Onderhandelingen met het college van bestuur werden afgebroken... omdat de studenten vinden dat ze niet serieus genomen worden. Ze eisen dat de basisbeurs niet wordt afgeschaft... dat hun universiteitsblad blijft bestaan en dat ze meer inspraak krijgen. Ook in Rotterdam houden studenten nog steeds een collegezaal van de Erasmus Universiteit bezet. De bezettingen in Amsterdam en Nijmegen zijn wel voorbij. Als het aan Amerikaanse president Obama ligt, komt er voorlopig geen nieuwe Amerikaanse missie naar de maan. In zijn begroting voor het nieuwe jaar stelt hij voor om diverse geldverslindende projecten te schrappen. Een daarvan is het plan van zijn voorganger Bush om in 2030 weer Amerikaanse astronauten naar de maan te brengen. Met het maanprogramma van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA was ruim 100 miljard dollar gemoeid. Obama vindt dat te veel geld om alleen maar, zoals in de jaren 60, astronauten op de maan te zetten. Hij vindt het belangrijker om het geld te besteden aan onderwijs en onderzoek. In Duitsland breidt het schandaal over seksueel misbruik door twee leden van de Jesuitenorde zich uit. Tot nu toe beperkt het schandaal zich tot een gymnasium in Berlijn. Daar werden in de jaren 70 en 80 22 scholieren misbruikt. Daders waren twee paters die daar les gaven. De Duitse Jesuitenorde maakte vandaag bekend dat de twee paters ook op andere scholen waar ze voor de klas stonden scholieren hebben misbruikt. Hoeveel nieuwe slachtoffers er zijn is niet duidelijk. Het hoofd van de Duitse Jezuïeten bood aan slachtoffers, scholieren en ouders zijn excuses aan voor het jarenlang zwijgen over het seksueel misbruik. Het weer droog, vanavond en vannacht lichte vorst, later in de nacht bewolkt en hier en daar natte sneeuw. Morgen overdag regen bij een graad of vier. Later op de dag wordt het kouder en neemt de kans op winterse neerslag weer toe.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 Rock me to my soul. Watching and look at around shake it some. Dance and having fun. love me to my soul, Rock me to my soul, baby, baby, baby. To my soul, Rock me to my soul. Oh. to my soul. me to miss on my baby, baby, baby, baby. Rock me to my song, this song, made for lovers. Ooh, I'm mad, I'm out I'm Dat is wel heel speciaal, uh, Ja, dat is uh, Taj Mahal. Taj Mahal. Ja. Eh, nou ja, dus- die, dus die, die, die, hoeft natuurlijk geen verdere introductie. die, kennen we allemaal. En hij wordt, uh, hoe noem je dat? Begeleid. begeleid ja. hij wordt, er speelt mee Toumani Diabete. Diabete, ja. Een Malinees.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 It was the mojo boogie. Must have been that mojo boogie. It was that mojo boogie. I began to slide on down. Yeah, it was that mojo boogie. Must have been that mojo boogie. mojo boogie. It was that mojo boogie that kept his spine on down.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 de groep van John Sebastian. En die heeft ook heel veel blues hebben, ze opgenomen. En eh, ik heb meegenomen Blues in the Bottle, Love and Spoonful. rainbow to see my bullets run. If I roll. Eldorado. ook nog een naam.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 Het is 7 eh, minuten voor 9. Nou, we gaan in ieder geval deze nog even draaien. En uh, van de programmaleiding hebben we maar tijd gekregen tot... Uh, tot 9 uur? 9 uur. Wat ben jij streng, zeg. Oh, ben als, ik dat? Als programmaleider. <laughs> maar u, u luistert in ieder geval... U luistert, in, ho, ho, oh. ho, ho, U luistert in ieder geval naar blues op CFM. Sowieso. En dat is uh, heel mooi. <laughs> Toch? Ja. Vraag je, kent u Eunice Kathleen Wyman?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 people try to slam you, you gotta tear those people down. Well, this ain't no pet shop, baby. There's no pussy cats to be found. Yeah, you gotta take out the trash man.